uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Oekraïne zijn gewonnen door de komiek en acteur Volodymyr Zelensky. Uit een exit poll blijkt dat hij zijn tegenstander, de zittend president Poroshenko, ruimschoots heeft verslagen. Volgens de exit poll heeft Zelensky in de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen meer dan 73 procent van de stemmen gekregen. En de eerste ronde drie weken geleden had hij ook al ruim gewonnen. Inhoudelijk pleiten de twee tegenstanders ongeveer voor hetzelfde. Een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggave van de Krim en meer samenwerking met het Westen. De campagne draait vooral om de persoonlijkheden van de kandidaten. Zelensky is 41 en heeft geen politieke ervaring en hij is dus acteur. Poroshenko is 53 en heeft volgens Zelensky geheime banden met Rusland. In Marokko, in Rabat, hebben tegen de 10.000 mensen geprotesteerd... tegen hoge celstraffen die zijn uitgedeeld aan de leiders van de protesten in het Rifgebied. De demonstranten betoogden ook tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting... en ook tegen onrecht in het algemeen. En de Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race... is bij de mannen gewonnen door Mathieu van der Poel. Hij leek eerst verslagen, maar in de laatste meters sloot hij met een groepje achtervolgers aan bij drie koplopers. En zo werd hij alsnog eerste. Tweede werd de Australiër Simon Clark, dat is anders dan ik eerder vermeldde. En de Deen Jacob Vugelsang eindigde als derde. Bij de vrouwen won een Poolse wielrenster, Njeja Doma... en Annemiek van Vleuten en Marianne Vos werden respectievelijk tweede en derde. Het weer, het blijft lang zacht. Temperatuur rond 17 graden, maar in het noorden wat koeler. Vannacht wordt het een graad of 7. Lokaal kan een mistbank optreden. Morgen zon en 22 tot 26 graden. Later op de dag wat sluierwolken.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 Nou, zo natuurlijk is het niet, maar het loopt weer even storm. Dus we kunnen er weer even flink tegenaan. En een heleboel andere werken. De playlist kan je vinden op peacefulradio.info. En daar vind je het nieuws, deze radioshow... En, en, natuurlijk het radio-internetstation van Peaceful Radio. Kortom, genoeg te doen, genoeg nieuws, genoeg om van te genieten. Veel luisterplezier. moet hij het wel doen natuurlijk. Zo dan. of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com.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 A fuim of ekna tramway cars was rumbling in my ears. That Shears and brumilo, my eyes were full of tears. Mikuye gramirash in my dear native home. Gertrugani gergaelthni in Glasgow all alone. Nafiddly, bodily, who met me on the way, and doinach at the horse that room, they had too much to say. What could Vakutshukiri, aregataram, and when I said clear away, Ganthuratamach and haram, and nasty things did say. Hokshin suas manadrsa, my temper but it got wild. His is ears up along the banks of Clyde. Hoed me grimer, bawach you, and I tossed him round my head. He leaked me an his and they picked him up for dead. en Shinham Polisman, a splendid man was he. Dun you cast the space of the belonging to portree? Hushterum o oganach, what, what is all this row? Hi eats and rooms a heg and I will tell you how. Hoshich mir eisiga, he'd heard the likes before. Is strenne fedder a champ and a in the shop door. a machelower and pretended down to right. Mar a hall she he anton of och na lowlanders to fight. Van thine mod is me and am to be in such a fix. Hush to down on scale, oh, you'll have to stop those tricks. Havas da gian a leitch gebrach, just treat them with disdain. Archangel Kudimishin Sas, if you do the likes again. Hook me tanka kriga, and I went upon my way.